Zum Schluss möchte ich die Arbeiten für die kommenden zwei Jahre bis an die Konferenz in Stockholm unter den Mitgliedern verteilen. Die Organisationskommission hat sich über diese Verteilung langfristig beraten und ich komme jetzt mit den nachfolgenden Vorschlägen. Es sind also während dieser Sitzung drei neue Themen vorgesehen. Speisefette, Kinderwiegen und Lasten. Diese Themen werden wir in Stockholm einzelnen Bearbeitern zuweisen. Dagegen sind die Themen Flug, und Jahresfeuer bereits von mir und von Kollege seiner übernommen worden. Bleiben also die Sense, der Dreschfliegel, die Wände des Bauernhauses und der Weihnachtsbaum. Wir haben beschlossen, die Sense Herrn Klastrup zu übergeben. Ich werde es versuchen. Der Dreschpflege geht nach Dr. Petsch. <laughs> Sehr verehrt. Die Wände des Bauernhauses werden Herrn Kollegen Loch und Dr. Lukacs anvertraut werden. Und für den Weihnachtsbaum schlagen wir schließlich Herrn Kollegen Lopez vor. Nein, nicht ich. Das können sie nicht meinen. Doch. Aber ich bin ein alter, kranker Mann. Eine solche schwere, verantwortungsvolle Aufgabe kann ich mit meiner schwachen Gesundheit doch nicht mehr übernehmen. Ich habe auch eine schwache Gesundheit. Nur nicht wie ich. Bitte, glauben Sie mir. Doch, bitte, bitte. Wo sind wir jetzt? Ich weiß es nicht. Do you know where we are? Yes. Weet jij waar we zijn? Dit is de uitgeverij van Werner Söderström. En waarom zijn we hier? Omdat Valcora hier zijn boeken uitgeeft, denk ik. Und weil die Finnen sehr stolz auf die Qualität ihrer Druckarbeiten sind. Ihre technischen Fähigkeiten sind musterhaft. Zumindest für die Finnen. Aber Herr Klee, so etwas sagt man doch nicht. Wir sind doch Ihre Gäste. Ja, ja. Natürlich. Man versteht nicht, dass die Leute hier keine Revolution machen. Ich weiß nicht. Don't you feel ashamed? Loitering between those people who are working for a starvation salary? Why should I? What if they would hear that while they are working, we are doing nothing but cultivating our hobbies, talking about old ploughs, flails, and scythes? <laughs> no, that's too philosophical for me. Kom maar. Kom dan. Ja. Dat zou ik ook zeggen. <laughs> dat was mythes, joh. Of, nou, mythes, toen vonden we het helemaal niet mythes, maar achteraf. En met de verhuizing hadden we ze de avond tevoren in dat kleine kamertje gebracht, op de gang, omdat we bang waren dat ze weg zouden lopen. En toen de verhuizers weg waren, toen gingen we ze halen en toen waren ze weg. Het kamertje was helemaal leeg. <laughs> En we zijn ontzettend geschrokken. Jo, we dachten dat ze ontsnapt waren. Ja. Maar toen we daar stonden te praten en ons afvroegen hoe dat nou kon, kwam eerst Marietje uit het mandje gekropen en daarna Jonas. Ze waren van angst samen in het kleinste mandje gekropen waar we ze in gebracht hadden. Dat is mieters. Stel je voor dat ze echt ontsnapt waren en dat ze terug waren gelopen naar de lijnbaansgracht. Ja. <laughs> ben net terug uit Helsinki. Ja. Een congres van de Europese Atlas. Hoe was dat? Idioot. Ja, natuurlijk. Het lijkt heel romantisch. Finland in de lente. smeltende sneeuw, blauwe meren, hoge wolken. Maar er is geen pest aan. Nee. Net als wanneer ik ochtends naar mijn werk loop, door het mooiste stuk van Amsterdam. De gracht, de bomen, de huizen. Het is geen enkele romantiek. Het zijn schillen van wat er vroeger was. Net of er niets meer is dat de dingen bij elkaar houdt. Leeg. Zoals het voor de schepping geweest moet zijn. Maar dan zonder schepping. Hey. Hallo. Alleen als het stoplicht voor de Raadhuisstraat net als ik eraan kom op groen springt, dan geeft dat nog voldoening, alsof ze me aan hebben zien komen. <laughs> Maar dat is niet veel. Nee. Heeft Stefano dat nou ook? Nee. Maar op zijn werk is het een grote rotzooi natuurlijk. Hij gelooft alleen in zijn werk. Hm. En ik geloof dus niet in mijn werk ik kan geen enkel werk verzinnen waarin ik wel zou geloven. Maar je bent tegenwoordig wel altijd met je werk bezig. Ja, <clears throat> omdat ik het gevoel heb dat ik tekort schiet. Dat is Mieters. Toen Stefano in dienst was, zat er een jongen op zijn kamer, die kwam uit Sicilië, een gewone jongen, maar toen Stefano ernaar vroeg, wou hij niet zeggen wat hij deed. Maar hij deed natuurlijk wel iets. En toen Stefano ook nog eens vroeg, zei hij dan tenslotte dat hij metselaar was. Mm. Toen zei Stefano natuurlijk dat hij dat heel belangrijk vond, want dat het belangrijkste is dat je een huis hebt om in te wonen. En toen werd die jongen plotseling verdomd enthousiast. Ja, eigenlijk is het verdomd belangrijk, zei hij. En vanaf dat ogenblik waren ze goede vrienden. <laughs> verdomd nieters. Dus. Je bedoelt dat ik metselaar moet worden? Nee. Ik denk dat het in mijn geval meer is dat ik niet met mensen kan omgaan. Ik kan wel tussen mensen zijn, wat dat betreft ben ik niet als Frans. Maar alleen als ik niets met ze te maken heb. Zoals een vluchteling in een vreemd land. Ik heb daarover een mythische droom gehad. Ik zal je die voorlezen. Hoor je die uil? Is dat een uil? Dat is een bosuil. Die roept nu al een paar dagen. In de binnenstad? Hoor maar. Het lijkt wel of het van dat bankgebouw komt. Je vraagt je af wat dat dier heeft. Dat is al dagen? Ik hoor het al dagen. Hoor. Klinkt ontzettend triest. Ja. Ik heb me al afgevraagd of we de vogelbescherming niet moeten waarschuwen. Ja. Misschien roept hij een andere uil. Je denkt dat hij dood is? Bijvoorbeeld met al die bestrijdingsmiddelen. Heb jij dat rapport van Oetant nu al gelezen? Problems of Human Environment. Alleen wat daarover in natuurbehoud heeft gestaan. Wat denk je daar nu van? Dat het nog veel erger wordt. Daar ben ik nu ook zo bang voor. Binnen 25 jaar is het met onze beschaving afgelopen. Maar daar moet toch iets tegen te doen zijn? Nee, daar is niets tegen te doen. De mensen deugen niet. En als we hen er nu van weten te overtuigen dat het zo de verkeerde kant op gaat. Ze laten zich niet overtuigen. Ik hoop niet dat je gelijk krijgt. Ik ga even thee drinken. Dag meneer De Rode. Dag meneer Koning. Meneer Wigbold, één thee graag. Hebt u ons kunnen vinden? Ik dacht van wel. U hebt vakantie? Nee, ik heb geen vakantie. Ik werk hier. Sinds wanneer? Sinds eergisteren. Ik zit bij Volkstaal. Maar ik heb de indruk dat de afdelingen hier niet zoveel contact met elkaar hebben. Wat niet betekent dat we niet van elkaar houden. Misschien daarom. Wist jij dat de rode hier tegenwoordig werkt? Oh, ben je terug? Denk je ook niet dat hij op het bankgebouw zit? Ja, en ik begin te vrezen dat je theorie juist is.